ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Voetballers moeten minder gaan koppen, dat vindt de Gezondheidsraad. Want als je veel kopt heb je grotere kans op Alzheimer, ALS en de ziekte van Parkinson. Profvoetballers hebben twee tot drie keer meer risico op zo'n hersenaandoening. Dat is een flink eh, verschil en dat hangt met name samen met het aantal, in het geval van voetbal, eh, kopballen wat mensen krijgen. Dus hoe meer kopballen, en dat gaat zo over het hele leven door, opgeteld, hoe hoger het risico uiteindelijk op dementie. En dus lopen profs het meeste risico, maar ook amateurs die veel koppen kunnen hersenproblemen krijgen. Daarom vindt de Gezondheidsraad dat de Sportraad maatregelen moet bedenken. In andere landen, zoals Engeland, bestaat een kopverbod voor kinderen en zoiets ziet de Gezondheidsraad hier ook wel zitten. Wie worden de nieuwe tijdelijke ministers? Vanmiddag komen de demissionaire regeringspartijen en leden van het kabinet bij elkaar om de bol te verdelen. Dat is nodig omdat de PVV het kabinet liet vallen. Maar het verdelen van hun ministersposten wordt nog een hele klus, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. En wat het niet makkelijk maakt is dat ze alle drie heel graag de posten willen hebben waarmee ze snel, en dat wil zeggen al voor de verkiezingen in oktober, resultaten kunnen laten zien. Eh, daarom willen alle drie de partijen eh, ook de portefeuille van asielminister Faber graag hebben want dan kun je met, met hulp van de oppositie die asielwetten van Faber snel door de Tweede en ook de Eerste Kamer loodsen. En dan kunnen ze zeggen, zie je wel, het lukt allemaal best. Faber kon het niet, maar ik kan het wel. In de hoop dat dat dan stemmen oplevert bij die Kamerverkiezingen in oktober. Waarschijnlijk horen we vandaag niet direct de nieuwe namen van de tijdelijke ministers. Eerst horen we welke partij de minister gaat leveren hij is inmiddels 40 jaar, maar kan het nog steeds. Cristiano Ronaldo maakte gisteren de winnende voor Portugal... in de halve finale van de Nations League. Door zijn goal werd Duitsland met 2-1 verslagen. Dat was te horen bij Ziggo Sport. 1 tweetje, Mendes, Cristiano Ronaldo, 2-1 Portugal. En Portugal drukt door. 40 jaar kreeg zijn kans in deze wedstrijd. Deze was niet te missen. Portugal speelt zondag in de finale tegen Spanje of Frankrijk. En het weer nog, het lijkt wel herfst vandaag. Veel grijs en van tijd tot tijd stevige buien met veel regen... en vanmiddag ook kans op onweer. Het is ook best fris, maximaal 15 tot 18 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Bij een Russische droneaanval in het noorden van Oekraïne zijn zeker vijf mensen omgekomen. Ook zijn er zes gewonden. Onder de doden zijn twee vrouwen en een kind van één. Het RIVM waarschuwt voor de nicotinestik. Die lijkt op een veep, maar werkt net even anders. Volgens het RIVM zit er 18 tot 25 keer te veel nicotine in. De sticks zijn dus verslavend en schadelijk, maar omdat er geen tabak in zit... vallen ze buiten de bestaande regels. Het weer bewolkt en regenachtig bij zo'n 17 graden. ZFM. ZFM. can see the sun coming up and I need it. Ooh yeah, I feel like I've been down for a while. They said the grass was always greener, but you know I haven't seen her. I feel like like I've been dying for a smile mm -hmm.